Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend meerdere explosies geweest. Daarbij is één iemand gewond geraakt. Het lijkt erop dat er geen doden zijn. Het was de afgelopen tijd iets rustiger in de Oekraïense hoofdstad. De laatste grote aanval was eind april. Toch is de hoop op een einde van de oorlog nog niet uit zicht. Het Oekraïense ministerie van Defensie hoopt dat de oorlog met Rusland nog dit jaar ophoudt. In Kerkrade is gisteravond een herdenking gehouden voor Gino van 9. Woensdag werd hij ontvoerd uit een speeltuin. Gisteren werd zijn lichaam gevonden in Geleen. Veel mensen hielpen de afgelopen week met de zoektocht naar de jongen. Zij werden bedankt door de familie. Eh, mij is gevraagd geworden om vanuit de familie heel veel liefde en dank uit te spreken. Ze, ze kunnen hun dank niet in woorden uitdrukken. Ze zijn hartverwarmend. En bij deze, het is maar een woordje, maar iedereen hartstikke bedankt vanuit de familie voor alle moeite en inzet die jullie hierin hebben gestoken. Zo'n 200 mensen kwamen naar het speeltuintje en legden bloemen en knuffels neer. De schrik zit er goed in. Ja, mijn moeder hard huilt. Het is verschrikkelijk. En eh, ja, goed, eh, je moet je kind moet jezelf ook eh, erop aanwijzen. Van, als iemand je aanspreekt, kom maar meteen naar mama thuis. Een man van 22 uit Geleen is opgepakt en moet waarschijnlijk dinsdag voor de rechter verschijnen. En in Reewijk in Zuid-Holland vieren ze dit weekend gewoon nog een keer carnaval. Eigenlijk was het in februari al feest, maar toen moesten ze het doen zonder carnavalsoptocht. Door corona natuurlijk. Nu mag dat wel en daarom doen ze het feest gewoon dunnetjes over. En ditmaal in de zon. Heerlijk, niet zo koud. Normaal heb je allemaal een cold rider onderaan. Dus eh, dat is alleen maar top. Geef mij maar de winter eigenlijk. Waarom dan? Ja, deze is bierkouwer, dat is makkelijker. De festiviteiten stoppen niet bij die optocht. Het is nog het hele Pinksterweekend carnaval in Reeuwijk. Het weer nog, droog zonnig en een graad of 22 in het noorden en oosten. In het zuiden en westen van het land trekken buien over die langzaam over het hele land komen. Er valt veel regen, het kan ook omweren en in de regen is het 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezendijk 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. Have I told you that I love you, babe? Well, if I haven't, then I misbehaved. You're the woman that has got me saved from my loneliness, I say. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, You're the woman that has got me saved from my loneliness, I say. I was lost before I met with you, never knowing what to do. Every morning, every night and day, all I do is think of you and say, doom, doom, doom. Every morning. welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz, Love and Happiness op de Pinksterzondag. De Israëlische jazzbassist eh, Avishai Cohen liet zich van zijn poppykant zien en bejubelde zijn Lady, de ware liefde. Eh... Misschien een grote zanger zal die eh, nooit worden. Oprecht en lekker groovy klonk hij wel. Te vinden op zijn album 1970, 1970. Een verwijzing naar zijn geboortejaar. Avishai Cohen, die geweldige bassist ook uit Israël. through my window. They watched you walk into my life and they watched you go and they whispered, You got what you wanted, girl, but you don't want what you got. Now you're counting one, one more, more night, night. One more night to burn, burn, burn. One more night to twist and turn. One more night to why they say don't throw pearls before swine. He's the reason why they say love is blind. Take care who you wish for, take care who you choose. Take care for those who leave you counting, counting. the reason why they say, don't throw pearls before swine. he's the reason why they say, love is blind. Take care who you wish for, take care who you choose. Take care for those who leave you counting, counting. One, two, three, yeah, you lied to me. Four, five, six, seven, downs don't go to heaven Each time you get hit, jazz, jazz, jazz, nothing but soul. ZFM Jazz. Twee nieuwe releases hoorde je daarnet. Eerst Eugenie Jones, de zangeres. Die vroeg zich af of ze niet met haar blinde liefde de parels voor de zwijnen had gegooid. Ze ligt of ze lag over te woelen. One more night to burn, kreunde ze, verzuchtte ze. Eh, van haar album eh, Players, net uitgekomen. En dat werd gevolgd door Nueva Manteca... Eh, uit de as eh, herrezen na de dood van eh, Jan Laurens Hartong. een nieuwe band samengesteld rondom oorspronkelijk leden Ben van der Dungen, saxofonist en Niels Fischer... met een aantal Zuid-Amerikaanse artiesten, <clears throat> muzikanten van hun album Art. Een tribuut aan, een ode aan Art Blakey. En daarvan hoorde je het welbekende nummertje Moaning. Ehm, ja, als zij bij jou in de buurt komen dit eh, zomerseizoen in Nederland... dan moet je ze echt gaan bekijken. Nueva Manteca, vette, swingende Latin jazz. ZFM Jazz Top 2022 Cover-Up. spell on you. Because you're mine. a spell on you. got some red hot tips I gotta keep on ice. Well, I'm gonna put a spell. I'm gonna put, a spell. I'm gonna put a spell. I'm gonna put a spell on you because you're. I put a spell on you. Of dat een eh, vloek of een zegen is voor de man in kwestie... laten we hier maar even in het eh, midden <clears throat> Eh, te vinden in de top 2000 van de NPO in de versie van Creedence Clearwater Revival. Je weet wel, van John en Tom Fogerty. Maar hier bij ZFM Jazz te, horen in een betovende vertolking van Kim Nelly. De machtige zangeres uit de San Francisco, USA. Eh, te vinden op eh, plek 389 in de top 2022 cover-up jazzy covers van de nummers uit de top 2000. En dat werd gevolgd door Lucas Santana, de in Nederland woonachtige alt-saxofonist en zijn eh, Nederlandse band. Eh, het nummertje heette Troublemaker. <clears throat> nou, dat is hij zelf eh, niet. En hopelijk kunnen we hem in het nieuwe seizoen een keer zien... hier misschien in het jazztheater De Krocht. Een geweldige band en een geweldige saxofonist, die Lucas Santana. Van zijn album. Daar moet ik wel even eh, spieken. Ehm, Reflections uit het 2021. Maar volgens mij heeft hij net eh, een nieuw album uit. Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrill? Do I soothe you? Tell me the truth now. Do I move you? Are you loose now? The answer better be yes. Please, pleases me. Mm -hmm. Are you ready for this action? as I give you. tell the truth. I Move You vroeg de bluesy Deense zangvogel. Cicely Norby zich hardop en een beetje dreigend af. Een eh, hedendaagse vertolking opnieuw van een klassieker van Nina Simone... te vinden op haar album Sisters in Jazz... waarbij ze bijgestaan wordt door allerlei vrouwelijke muzikanten... van een album van een jaar of drie geleden. Do I Move You, jazeker, beaamt, beaamt het eh, eh, Lewinsky Quartet... Je bent mijn kleine, lieve, mysterieuze en aanlokkelijke duiveltje, Devilet. Van het eh, trio dat ontstond, denk ik, in de dagen dat Monica Lewinsky in het eh, nieuws was. Eh, het is een trio dus met Rolf Delfos, Arno Krijger op orgel... en Pascal Vermeer op drums en Rolf Delfos op sax natuurlijk. nog een keer, Mark Murphy. Hij had geen zin meer om langer te wachten. Come and Get Me, met die lekkere retro-swing van de Finse Cool Jazzers van het Five Corners Quintet. Met uh, Timo Lassie op sax en Hugo Escola op trompet. <clears throat> Eh, ja, en over swingen gesproken. De dance- en lounge-muziek vanaf de jaren 90 eh, valt bijna rechtstreeks terug te voeren... op dit nummertje wat je net hoorde... van een van de hoge priesters der funk, Johnny Guitar Watson. Love That Will Not Die. Van zijn album Funk Beyond the Call of Duty uit 1977 wel te verstaan. Love and Happiness, ja, dat was eh, een beetje het thema van vandaag. De leidraad, dat wenste ZFM Jazz eh, natuurlijk iedereen toe. Maar in het bijzonder vandaag eh, Ron, de Young Lion in Leiden. En hij verdient zijn verjaardag vandaag. En zijn Claire ook gefeliciteerd namens het, iedereen hier bij ZFM Jazz. En namens mij, Edward en ook Ellen. We gaan luisteren naar het nummertje Love and Happiness. Van opnieuw saxofonist Ron Delfos Volgens mij ook eh, woonachtig in Leiden als ik me niet vergis. Bijgestaan door DJ Phil Martin en Erwin eh, Hoorweg. Pardon. Ehm, de Jazz Invaders. Love and happiness. En dan moet ik even kijken, daar staat iemand bij volgens mij. Eh, oh ja, de zanger is natuurlijk Dirk Rienstra. Love and happiness, hier komt hij. loneliness, love and happiness. You took me out of this strange emptiness. But now my life is looking bright. Your love just took me by surprise. How long will this go on? Now my love is here to stay. Will it ever go away? It never felt so strong. You. Nou, dan hoop ik natuurlijk samen met de Britse gitarist-vocalist Tom Misch... en de fantastische drummer Yusuf Days... dat het ook bij jullie eh, vandaag in de smaak is eh, gevallen. Komt van hun album What Kind of Music van een paar jaar geleden. We zitten aan het einde van Love and Happiness van vandaag. De hemel is opengebroken, de zon gaat schijnen. Love Power... Daar moeten we het eh, van hebben. Mogen die verduvelde jazzmuziek louterend hebben gewerkt eh, vanochtend. Bedankt voor het luisteren naar mijn uh, eh, Jazz Epistel. Mijn naam is Edward Rauhorst, also known as Mr. Brightside. Maak er een mooie middag van.